Ze trokken een pistool en eisten zijn geld. Toen ze dat niet meteen kregen werd de major doodgeschoten. Dat gebeurde voor de ogen van zijn drie jonge kinderen politie spreekt van een tragedie voor de hele gemeenschap... en zegt er alles aan te doen om de twee daders achter de tralies te krijgen. Bij rel in Suriname, waarbij honderden mensen betrokken waren, is een dode gevallen. Dertien mensen raakten gewond, van wie er drie slecht aan toe zijn. De rellen waren in Albina, in het oosten van Suriname, waar veel Brazilianen naar goud zoeken. Dat leidt wel vaker tot conflicten met de Marons, de plaatselijke bevolking, maar het liep niet eerder zo uit de hand. Er werden vernielingen aangericht, winkels geplunderd en gebouwen in brand gestoken. Veel Brazilianen werden mishandeld en in een hotel waar buitenlandse vrouwen logeerden... werden zeker twintig vrouwen verkracht. De regering in Paramaribo heeft een legerkazerne opengesteld voor de Brazilianen... waar ze voorlopig veilig zijn. In El in Limburg heeft een brand twee kippenstallen verwoest. Tussen de 50 en 60.000 kippen zijn door het vuur omgekomen. De brandweer wist een derde stal met zo'n 120.000 kippen te redden. Het vuur brak rond middernacht uit, waardoor is nog onbekend. De brandweer rukte met groot materieel uit. Omdat er geen bluskranen in de buurt van de kippenstallen staan... moesten de wagens ruim drie kwartier verderop water halen. Ruim twee kilometer verderop water halen. De brandweer in Limburg verwacht nog enkele uren bezig te zijn... omdat ze de twee stallen gecontroleerd laat uitbranden. Het weer. Aan de kust kan nog een bui vallen. Temperatuur ligt net boven nul. Overdag schijnt in het zuiden en oosten de zon. In het westen en noorden soms regen bij maximaal 5 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte.